Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De gesprekken tussen Iran en de VS in Oman gaan morgen niet door. Dat heeft de minister van Buitenlandse Zaken van Oman bekendgemaakt. De twee landen zouden in de golfstaat onderhandelen over het Iraanse nucleaire programma. De gesprekken waren al langer gepland, maar het was al onzeker of ze nog zouden plaatsvinden door de Israëlische aanvallen op Iran. De Omaanse minister zegt wel op X dat diplomatie en dialoog de enige weg naar duurzame vrede blijven. De Israëlische luchtmacht zegt dat rond Teheran alle luchtafweersystemen zijn uitgeschakeld, melden Israëlische media. De Iraanse hoofdstad is daardoor volgens de luchtmacht niet langer immuun voor aanvallen. Tientallen Israëlische gevechtsvliegtuigen zouden ongeveer 40 doelen rond de stad hebben aangevallen. Het gevolg is dat Iran de hoofdstad niet meer goed kan verdedigen bij komende luchtaanvallen. Iran heeft nog niet gereageerd op de berichten van Israël. De politie in de Amerikaanse staat Minnesota is een klopjacht begonnen op een schutter... die twee democratische politici thuis heeft beschoten. Eén politica en haar man zijn overleden. Een andere politicus en zijn vrouw raakten gewond en zijn geopereerd. Gouverneur Waltz spreekt van een politiek gemotiveerde moord. In de wijk waar een van de twee stellen werd beschoten... was een kort vuurgevecht tussen de politie en de schutter. Daarna ging de verdachte er vandoor. De Sloveense wielrenner Tadej Pogacar heeft de zevende etappe gewonnen van de wielerwedstrijd Criterium du Dauphiné. In de loodzware etappe kwam hij solo over de finish in de gele trui. De Deen Jonas Winkegaard eindigde als tweede. Gisteren reed Pogacar ook al alleen over de eindstreep. Dan het weer, wolkenvelden en hier en daar een bui.